7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een loods in Breda is een grote hoeveelheid grondstoffen gevonden... voor de productie van speed. De 2000 liter chemicaliën was verpakt in een aantal vaten. Volgens de politie was het een levensgevaarlijke situatie... omdat inademen van de chemicaliën al dodelijk kan zijn. Twee weken geleden vond de Bredaanse politie in hetzelfde onderzoek al 5000 liter chemicaliën. Die partij zou bedoeld zijn voor de productie van heroïne. Een man die betrokken was bij acties in de Oostvaardersplassen... is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. In juli werd hij aan de rand van het gebied betrapt met een boormachine. Hij zou een gat in een sluis hebben geboord. En hij zei dat hij vond dat de dieren in de Oostvaardersplassen te weinig water hadden. Twee medeverdachten zijn vrijgesproken. Als er in het noorden een zware aardbeving is met doden... houdt de NAM rekening met rellen en andere ongeregeldheden. Het blijkt uit een crisisplan van de NAM... dat na een WOP-verzoek openbaar is gemaakt. Als er doden vallen rekent het bedrijf op een schokgolf aan emoties, zoals het schrijft. In het plan staat daarom dat gaslocaties en directieleden van de NAM... beveiligd moeten worden bij grote incidenten. T-Mobile en Tele2 in Nederland mogen fuseren van de Europese Commissie. Brussel was bang dat de telecombedrijven samen te dominant zouden worden. Maar nu mag de fusie toch doorgaan. T-Mobile Nederland en Tele2 willen in 2020 de eerste aanbieder zijn... met een landelijk dekkend 5G-netwerk. In Frankrijk komen gratis condooms beschikbaar. Vanaf 10 december kunnen mannen en vrouwen die condooms willen hebben... een recept halen bij een huisarts of verloskundige. Het bedrag dat ze moeten betalen bij de apotheek... krijgen ze terug van de verzekering. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid... zijn gratis condooms van belang in de strijd tegen HIV. Het weer overwegend bewolkt, in het noorden ook wat opklaringen.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 Het is bijna gedaan met de avondspits in Noord-Holland op de A2 richting Amsterdam. Nog vijf minuten vertraging tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel. A9 naar Alkmaar, tussen Akersloot en knooppunt Kooimeer ook vijf kilometer. Rechterreis ook is dicht door een ongeluk.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op anwbnl slash autoverzekering.